Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land zijn de huizenprijzen nu weer boven het niveau van voor de crisis. In 2007 daalden de huizen in alle regio's flink in waarde. De opmars van de, opmars van de huizenprijzen die begon een paar jaar geleden in het westen... en heeft nu ook de achtergebleven regio's zoals Gelderland, Zeeland en Friesland bereikt... meldt onderzoeksbureau Calcasa. Wie in 2008 een woning kocht in Friesland... die staat nu virtueel op zo'n 16.000 euro winst... Wie in 2013 in Bloemendaal een huis kocht... die staat zelfs virtueel op 350.000 euro winst. Rijn Wolfs wordt de nieuwe artistiek directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Vanaf 1 december vervangt hij Beatrix Roef. Wolfs is geen onbekende in de kunstwereld. Hij bouwde een imposante carrière op, vooral in Duitsland. Daar is hij sinds 2013 de directeur van de Bundeskunsthalle in Bonn. Hij was ook degene die in 2003 de Nederlandse inzending... voor de Biennale in Venetië samenstelde. Na een heftig debat heeft de Duitse Bondsdag een omstreden wetsvoorstel aangenomen... dat ervoor moet zorgen dat meer afgewezen asielzoekers worden uitgezet. De nieuwe wet die maakt het onder meer makkelijker asielzoekers voor hun uitzetting gevangen te zetten er is veel kritiek op de wet die door critici tot oprotwet is omgedoopt... omdat hij de, eh, eh, de grondrechten van asielzoekers zou aantasten. En de regering hoopt dat de nieuwe wet een afschrikwekkende werking heeft op migranten... die zonder recht op asiel naar Duitsland komen. En de vrouwenfinale op het tennistoernooi van Roland Garros... gaat tussen de Australische Ashley Barty en Marketa van Drosova uit Tsjechië. Voor beide tennissers is het de eerste keer dat ze in de finale van een Grand Slam toernooi staan. De Australische Barty die versloeg in de halve finale de Amerikaanse Anisimova. En de ongeplaatste Vondrosova die was de meerdere van de Britse Johanna Konta. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. In de namiddag in de eerste helft van de avond trekken vanuit Zeeland naar het noordoosten felle onweersbuien over het land.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 You know you deserve better. We should be together. Uh. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, i have been married a long time ago.